uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De Wendy Montulaire uit België. Het gaat om een man van 22 die op het eiland is geboren. De procureur-generaal van Sint Paarten zegt dat de man heeft bekend. De Belgische toeriste was zaterdag gaan joggen... maar keerde niet terug naar het hotel waar ze verbleef. Een dag later werd haar lichaam gevonden op een strand vlakbij het hotel. Ze bleek te zijn verkracht en daarna door messteken om het leven te zijn gebracht. Omar al-Shishani, een van de leiders van de islamitische staat... zou zijn omgekomen in het noorden van Irak. Dat meldt het aan IS-gelieerde persbureau Amak. Shishani wordt gezien als minister van oorlog van IS. Vier maanden geleden verklaarde Amerika hem ook al dood... na een luchtaanval van de coalitie op stellingen van IS. Shishani was volgens het Pentagon overleden in een ziekenhuis in Raqqa... tien dagen na de aanval. Persbureau Amak ontkende dat toen. Het is niet duidelijk of hij nu echt dood is. Shishani is de afgelopen twee jaar al verschillende keren doodverklaard. Dit het is wel de eerste keer dat bronnen rond IS zijn dood melden. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil geen demonstraties meer toestaan bij de Kuip op wedstrijddagen. Dat liet hij weten in reactie op een rapport van de Nationale Ombudsman en de Ombudsman van Rotterdam. Die hebben stevige kritiek op de massale arrestatie van Feyenoord-fans in februari. Ze vinden dat de burgemeester de demonstranten vooraf had moeten laten weten dat ze niet bij het Maasgebouw mochten protesteren. Boris Johnson is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Hij is benoemd door de nieuwe premier Theresa May. Johnson is oud-burgemeester van Londen en was het belangrijkste gezicht van het Brexit-kamp. Verwacht werd dat hij zich kandidaat zou stellen voor het premierschap, maar kort na het referendum zei hij daarvoor niet de juiste persoon te zijn. Johnson gaat als minister van Buitenlandse Zaken niet de onderhandelingen met de EU voeren. Dat gaat David Davies doen als speciale bewindspersoon voor de Brexit. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen schijnt de zon af en toe, maar er valt ook een enkele bui.